Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het probleem met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice is nog veel groter dan we al wisten, blijkt uit de uitzending van Boos. 19 vrouwen zeggen dat ze zijn lastiggevallen door de opgestapte bandleider Jeroen Rietbergen. Ook een regisseur van het programma zou bij minstens 15 vrouwen te ver zijn gegaan. En dan is er nog coach Ali B. Tegen hem liggen al twee aangiftes bij het OM. Deze oud kandidaten vertelt dat Ali haar dwong om seks met haar te hebben. Dat ik ehm, dacht, wat jij wil, dat, dat, dat moet er nu gebeuren. Dus liet ik zeg maar over me heen komen wat hij van plan was met mij. En toen ben ik eigenlijk een soort van verstijfd en, eh, en toen heeft hij seks met mij gehad. Ook Marco Borsato wordt genoemd. Hij zou handtastelijk geweest zijn bij minderjarigen tijdens de opnames van The Voice Kids. Oud-Voice-baas John de Mol reageert in de aflevering. Hij zegt dat hij behoorlijk in de war is en niet had verwacht dat het probleem zo groot zou zijn. Ben je ook slachtoffer geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice... dan wil het Openbaar Ministerie dat je eerst aangifte komt doen bij de politie... voordat je ergens anders je verhaal doet. Op die manier is je verklaring het meest betrouwbaar en bruikbaar voor een strafzaak. Dan is er ook nog ander nieuws. Dave de K. heeft het lichaam van het Belgische jongetje Dien zaterdag al achtergelaten in Zeeland. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Pas twee dagen later, maandagavond, werd de kleuter door agenten gevonden. Dave de K. paste regelmatig op op het jochie. Hij en zijn vriendin zijn opgepakt. Ray Vloed komt de komende tijd niet in actie voor Raakles Almelo. De club heeft besloten dat hij alleen nog maar mee mag trainen. De voetballer zat twee maanden geleden in de auto die op de A4 een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Vloed zou met drank op achter het stuur hebben gezeten. En Oostenrijk versoepelt de regels voor wintersporters uit Nederland. Nu moeten mensen die nog geen derde prik hebben gehad... eerst tien dagen in quarantaine. Vanaf maandag is dat niet meer nodig. Wintersporters die hun andere prikken al wel hebben gehad... en een negatieve PCR-test op zak hebben... kunnen dan meteen van de bergen afroetsen. Het weer. Komende nacht is het koud met kans op gladheid. Morgen bewolkt, soms een bui en een graad of zeven.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 Ze praat erover in het BNN-VARA-programma Boos. Acht jaar geleden werd ze rondgeleid in zijn studio en is ze naar eigen zeggen verkracht. Het Kamerdebat over corona werd vanmiddag stilgelegd door voorzitter Bergkamp. Ze botste met Forumkamerlid Van Meijeren die het had over burgerlijke ongehoorzaamheid. Roel Boomstra is voor de derde keer wereldkampioen dammen geworden. Hij versloeg de Russische titelhouder Alexander Schwartzman in de tiebreak... en kwam zo op een beslissende 3-0 voorsprong. Het weer vanavond en vannacht kan het licht vriezen. Morgen bewolkt, soms een bui.